12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt nieuwe maatregelen tegen Rusland... vanwege de vergiftiging van oud-geheimagent Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië. Volgens de VS is bewezen dat Rusland daarbij een zenuwgif heeft gebruikt. Daarom worden er nu beperkingen opgelegd aan bijvoorbeeld de handel in wapens... en de export van bepaalde elektronica naar Rusland. Rusland heeft steeds ontkend dat het iets te maken heeft met de vergiftiging van Skripal. Elf verwaarloosde kinderen die maandag door de politie in de Amerikaanse staat New Mexico zijn gered uit een trailer, werden getraind om schietpartijen uit te voeren op scholen. Dat staat in de aanklacht tegen de hoofdverdachte in de zaak. De man was de baas in de afgelegen woongemeenschap waar de kinderen werden gevonden. Er is nog een verdachte aangehouden. Toen de agenten de kinderen van tussen de 1 en de 15 aantroffen... hadden ze nauwelijks voedsel, kleding en water. Ook woonden er drie ondervoede vrouwen in het kampement. Vermoedelijk de moeders van de kinderen. In Arnhem is vanavond een man doodgestoken. Dat gebeurde bij een flat in het zuidwesten van de stad. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Omdat hij verwondingen had, is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Atlete Suzanne Krummins heeft Nederland de tweede medaille bij de Europese atletiekkampioenschappen in Berlijn bezorgd. De 32-jarige atlete pakte het zilver op de 10.000 meter. Krummins finishte totaal uitgeput achter Lona Salpeter, een Keniaanse atlete die nu voor Israël uitkomt. Het is voor Krummens haar tweede EK-medaille in haar loopbaan. Vier jaar geleden veroverde ze in Zurich brons op de 5000 meter. Het weer, vannacht is het rustig en droog met minima rond de 15 graden. Morgen schijnt eerst de zon en wordt het snel warm met maxima van 28 graden. Smiddags in het zuiden van het land buien en onweer. En tegen de avond regent het ook in het noorden.